om niet in ongemakkelijke situaties te komen met president Erdogan. Voor Turkije ligt erkenning zeer gevoelig. Het land erkent wel dat er honderdduizenden slachtoffers zijn gevallen... maar Ankara stelt dat er geen sprake was van volkerenmoord. Een van de test-JSF's van Defensie maakt vanmiddag een rondvlucht langs Nederlandse trekpleisters en de belangrijkste luchtmachtbasissen. Om half vier stijgt de F-35 op vanaf vliegbasis Leeuwarden, waarna hij onder meer over Urk, Breda, Amsterdam en Texel vliegt. En ook doet hij vliegbasis Volkel en vliegbasis Gilserijen aan. Rond vijf uur landt de straaljager weer in Leeuwarden. De F-35 zal op zo'n 400 meter hoog vliegen met een stuk lagere vliegsnelheid dan normaal. De Fiat heeft invallen gedaan bij zes bedrijven... die worden verdacht van betrokkenheid bij een grote fraude met brieven. Er werden op tien plaatsen bedrijfspanden en huizen doorzocht. De bedrijven beheren volgens het OM postbussen die gebruikt werden voor postfraude. Honderdduizenden mensen wereldwijd zouden brieven hebben gekregen waarin wordt gevraagd een contant geldbedrag op te sturen. Ze maakten dan zogenaamd kans op een grote geldprijs. Het totale fraudebedrag loopt waarschijnlijk in de miljoenen. Bij de inval heeft de Fiat onder meer horloges, checks, kunstauto's en een half miljoen euro contant geld in beslag genomen. In Limburg is de snelweg A74 nog altijd afgesloten... omdat er modder en stenen op de weg liggen... door het noodweer van gisteravond en vannacht. Bij de Duitse grens spoelde een taluut weg. De verwachting is dat de A74 nog de hele dag afgesloten blijft. Het weer in het oosten soms zon en in het westen wat pittige regenbuien. Vanmiddag in het oosten buien en het wordt 21 tot 25 graden. Ook morgen vervallen er verspreid buien, maar schijnt wel vaker de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Vielen door werkzaamheden op de A7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk 6 kilometer met bijna een half uur vertraging.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 Want ik ga voor het eerst van mijn leven met Spotify aan de gang. En hij heeft een beetje moeite met opstarten. Dus het kan nog heel even duren voordat we echt aan de gang kunnen gaan. Dus even maar onze tune en dan zien we wel. Momentje. Dan gaan we dan met de allereerste. I won't be back van eigen bodem. Uh, eh, LB Boogie van The Living Blues. We gaan even eh, netjes beginnen zoals we altijd beginnen. Uh, u luistert naar ZFM Muziek Boulevard Live. En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox. En dit is... Ehm, even kijken. Ja. Oh, oh, oh. Dat bedoel ik dus, hè. Je moet even wennen aan de situatie. En dat gaan we nu doen. we luisteren dus naar ZFM Muziek Boulevard Live... Eh, de eerste twee uur zijn bestemd voor Meshbox op deze 2 juni 2016. Derde jaargang nummer 21 te beluisteren via de kabel op 104.5. In de ether op 106.9 en eh, via het internet op zfm-live. Eh, mijn naam is Bart van der Meer. We gaan beginnen met de top 40 van 50 jaar geleden. Want we zijn vijf weken lang niet te beluisteren geweest. En vijf weken lang zijn er natuurlijk platen de top 40 binnengekomen die we nog niet hebben gehoord. Nou, dan beginnen we met de week van 28 april. Er kwamen een stuk of vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste kwam binnen op 40. Wayne Fontana en de Mindbenders en Come Home. Ever since my baby walked away tell you wondering Zeker geen slechte plaat van Wayne Fontana. Nieuw op nummer 40 op 28 april van dit jaar, 50 jaar geleden. En dan gaan we naar de volgende plaat die eh, binnenkwam. Oh ja, dat is hem. Take it or leave it. The Searchers. You can turn april 1966. Nieuw op 38 researchers Searchers en Take It or Leave It. Dit is nummer 37, Nancy Sinatra. How does that grab you, darling? 35 was dat eh, Nancy Sinatra met de follow-up van These Boots Are Made For Walking. Ehm, how Does That Grab you, Darling? Dan gaan we naar de volgende. Die staat twee plekjes hoger, 35. Bob Dylan, One of Us Must Know, Sooner or Later. treat you so it's so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile thought it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me. But you said you knew you did. When you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her, I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young. see when it started snowing. you weren't really from the farm. And I told you as you crawled out my eyes that I never really meant to do you any harm. you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. Bobby Dylan was Must Know, die op 35. En eh, de hoogste nieuwe binnenkomer, die kwam binnen op nummer 28. En dat was een, dat was een one-hit wonder, mogen wij wel zeggen. Shotgun Wedding van Roy C. People are standing here in this town, and I'm the victim. And oh yeah, of a shotgun wedding. Cause your father got the gun, and there ain't no place to run. Shotgun wedding, and oh It makes. meer wat van gehoord. Royce in the Shotgun Wedding. Dan zijn we toe aan de volgende nieuwe binnenkomers van de week daarna. 5 mei. De eerste nieuwe binnenkomer op 37 worden er die week 3. En die eerste nieuwe binnenkomer is van Lou Christie, Rhapsody in the Rain op 37. De markante stem van de heer Lou Christie, Rhapsody in the Rain... met uh, eh, een nieuwe binnenkomer op 37. En drie plekjes daarboven staan de mamas en de papa's met California Dreamin'. Komt-ie. de mamas en de papa's in California Dreaming. Een paar plekjes, dank u, een paar plekjes daarboven op nummer 28. De laatste nieuwe binnenkomer van 5 mei. The Mercies and Sorrow. dan meteen de hoogste nieuwe binnenkomer van 5 mei. De Mercies en Sorrow. Gaan we toe naar <laughs> de allereerste nieuwe binnenkomer van de week van 12 mei. En dat is Frank Sinatra, nieuw op 40, Strangers in the Night. Strangers in the Night exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. denken allemaal dat we eh, Frank Sinatra zijn natuurlijk. Eh, Strangers in the Night kwam binnen op nummer 40 eh, op 12 mei. En één plaatje hoger slechts. Het wereldberoemde Phil Upchurch combo met You Can't Sit Down. Phil Upchurch combo en later ook nooit meer wat van gehoord. Een one-hit wonder dus eigenlijk, zou ik maar zeggen. Toch? Jawel. Eh, we gaan naar de volgende nieuwe op 36, 12 mei 1966. Hank Locklin, I Feel a Cry Coming On. Was it sadness in your eyes I saw today? Or did anger make you turn? Feel a Cry Coming On. Dat was Henk Locklin, nieuw op nummer 36. En Bob, die hadden we al een keer gehad. Met One of Us Must Know. Op, eh, in de week van 28 april. Maar in de week van 12 eh, mei kwam hij gewoon nog een keer nieuw binnen met een andere plaat. Rainy Day Women, nummers 12 en 35 op 32. they said they would. They stole Dylan, Rainy Day Women, nummers 12 en 35. En die kwam binnen in de eh, week van 12 mei op nummer 32. Eén plaatje hoger, artiesten die we vandaag ook al eerder hebben gehoord. De Mamas en de Papas met Monday Monday. it just turns out that us that day. Nieuw op 26 was dit. Monday, Monday, pardon. Nieuw op 31 was dit. Uh, op 26 was iemand anders. Ken Dodd, Promises. Promises. Promises. Just empty promises. That's all you gave to start, and all your promises were broken promises that. come true. Promises, just empty promises. That's all you gave to me right from the start. op 26 was dit eh, Ken Dodd met Promises, de opvolger van Tears. Eh, iets heel anders nu van de Small Faces. Nieuw op 13, pardon, 23. Wel opletten natuurlijk. Hey Girl. de nieuwe binnenkomen van 12 mei. De Small Faces en Hey Girl. Dan gaan we naar de eerste nieuwe binnenkomer van 19 mei. Op 34 Percy Sledge. When a man loves a woman. En eh, de laatste voor het eerste uur, die gaan we niet helemaal meer redden.